Lot Lewin met het NOS Journaal. Een Zuid-Afrikaanse arts die als een van de eerste de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus ontdekte... zegt dat er geen reden is voor wereldwijde paniek. Ze zegt dat haar patiënten milde klachten hebben. De patiënten zijn vooral vermoeid en hebben hoofdpijn. Anders dan bij de Delta-variant klaagt geen van de patiënten over reuk- of smaakverlies... en had niemand een tekort aan zuurstof in het bloed. De nieuwe avondlockdown is vanavond voor het eerst van kracht. Dat betekent dat onder meer horeca, bioscopen, theaters en sportscholen sinds 5 uur vanmiddag gesloten zijn. Supermarkten mogen nog tot 8 uur vanavond open blijven. Morgen zijn de scholen gewoon open. Er gelden wel speciale maatregelen. Zo moeten leerlingen vanaf groep 6 op basisscholen en middelbare scholieren verplicht in de gang een mondkapje dragen. 62% van de Zwitsers heeft in een referendum voor een nieuwe coronawet gestemd... en daarmee ook voor de invoering van een coronapas. Die pas werkt hetzelfde als in Nederland. Hij is beschikbaar voor mensen die zijn gevaccineerd, getest of ziek zijn geweest... en is nodig om bijvoorbeeld naar de horeca of het theater te kunnen. Het referendum was aangevraagd door tegenstanders van de coronapas. Bij een ongeluk op de A325 bij Ressen is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens de Gelderlander reed een busje in op een file... die veroorzaakt was door een politiecontrole. Die controle hield verband met een noodverordening... vanwege een verboden demonstratie in Nijmegen. De politie kan niet bevestigen dat het ongeluk verband houdt met de controle. De weg is richting Nijmegen al sinds vanmiddag dicht. Het weer, steeds meer opklaringen.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 Wil je de file omzeilen kan je omrijden via Almere over de A6 en de A27. Een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopend Honenlicht 5 à 10 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn er dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid. Tussen Osdorp en Knopend Amstel 10 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurt. waiting on a train that just won't come. dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon sun am going to sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days your song together.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 Is there someone there? fun. over and over. Dynamite, oh. body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ha. Ah. Champagne, a buzz, mouth tobacco, where we popping it like dynamite. Well we touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl it, my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Blessed. You a it's shot from the dance floor to the bedroom sweet we lock. Give me a little more, but the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump is drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl.